net wel met het NOS-journaal. Minister Schultz wil dat de NS weer eerder overgaan op een aangepaste dienstregeling. Dan is er minder kans op ernstige ontregelingen zoals het afgelopen weekend. Dat staat in een brief van Schultz aan de Tweede Kamer. Er rijden dan wel minder treinen, maar toch ziet de minister het als een oplossing. Hiermee wordt voorkomen dat verstoringen zich bij onverwachte omstandigheden als een olievlek verspreiden en het hele treinverkeer tot stilstand komt. Ze willen ook dat de spoorbedrijven het netwerk betrouwbaarder maken, zodat een calamiteit niet meteen een groot deel van het hele netwerk platlegt. Alle wethouders in Apeldoorn zijn opgestapt vanwege fouten die zijn gemaakt met onverkoopbare bouwgronden. Dat maakte PvdA-wethouder Spoelstra bekend tijdens een raadsvergadering. Door de fouten zit de gemeente nu met een tekort. Apeldoorn kocht in het verleden veel bouwgrond aan met de bedoeling de grond met winst door te verkopen. Maar door de crisis was er nog maar weinig interesse voor de grond en bleef de gemeente achter met een tekort van zeker tientallen miljoenen euro's. En in het slechtste geval loopt het tekort op tot 200 miljoen euro. Eind vorige maand stapte wethouder Mets van de VVD al op vanwege het miljoenentekort. In de Spaanse provincie Malaga is hoogstwaarschijnlijk het lichaam gevonden van een vermiste Nederlandse vrouw. De 75-jarige vrouw was sinds juli 2010 spoorloos. Bij het stoffelijk overschot werden haar identiteitspapieren gevonden. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Volgens lokale media is de politie verbaasd over de ongebruikelijke plaats waar de vrouw werd gevonden. Haar lichaam lag in een voormalige steengroeve vlakbij een buitenwijk van Malaga. De steengroeve wordt al jaren niet meer gebruikt en is ver weg van de plaats waar ze voor voor het laatst gezien is. Het weer vannacht vrij helder met overal matige vorst.